Beiden kijken buitengewoon tevreden terug op de ontmoeting. Hun derde in ruim een jaar tijd. Trump zei dat de relatie enorm is verbeterd. Toch blijven de sancties tegen Noord-Korea voorlopig van kracht. Trump heeft Kim ook uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. De Duitse kapitein van de Sea-Watch 3, die gisteren door de Italiaanse politie werd opgepakt... zegt dat ze bang was dat migranten aan boord zich van het leven zouden beroven. Daarom besloot ze zonder toestemming af te meren in de haven van Lampedusa... zegt ze tegen de Italiaanse pers. Volgens de kapitein was haar enige doel om uitgeputte en wanhopige mensen aan land te brengen. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart voer afgelopen week met 40 migranten aan boord de Italiaanse wateren binnen. Een aantal tv-persoonlijkheden is een inzamelactie gestart... om de proceskosten van de kapitein te betalen. Morgen wordt ze voorgeleid. De politie roept mensen op te stoppen met het bedreigen van een rijschoolhouder uit Zoetermeer. De rijschoolhouder kwam in opspraak nadat de rijschool woensdag plotseling zijn deuren had gesloten. Bij de politie hebben zich 220 mensen gemeld die zeggen dat ze zijn benadeeld. Gedupeerden denken dat de rijschoolhouder failliet is... of zelfs met hun vooruitbetaalde geld naar Spanje is gevlucht. De rijschoolhouder ontkent dat hij failliet is... en bij de rechtbank is er niets over bekend. Het OM en de politie onderzoeken de zaak... en vragen mensen het hoofd koel te houden en niemand te bedreigen. Het lost de situatie niet op, maakt jou verdachte... en kost de politie onderzoekscapaciteit, schrijft de politie op Twitter. Het weer, zon en wolkenvelden vanmiddag. Bij een stevige westenwind worden 20 graden aan de kust... tot 30 in het oosten en zuidoosten. Morgen schijnt opnieuw de zon geregeld... maar met 19 tot 25 graden is het minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland drukte op de A2 Amsterdam-Utrecht. Door werkzaamheden rijdt het langzaam tussen Breukelen en Maarsen. Op de A7 Zaandam-Hoorn in beide richtingen bij Purmerend. Langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden.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 Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long we can do better we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks.